Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier Israëlische militairen zijn om het leven gekomen... bij een droneaanval op een legerbasis in het midden van Israël. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Ook raakten meer dan 50 militairen gewond. Het Israëlische leger zegt dat Hezbollah achter de aanval zit. Volgens Israëlische media vuurde Hezbollah twee drones af... Eén daarvan is door de luchtverdediging neergehaald. De tweede trof de kazerne. Voor de inslag waren geen sirenes afgegaan. Vandaag begint in Maastricht de inhoudelijke rechtszaak tegen Donny M. Hij staat terecht voor de moord op de 9-jarige Gino... die in 2022 verdween uit een speeltuin in Kerkrade. De jongen werd ontvoerd, misbruikt en gedood. Verdachte Donny M. heeft alles bekend... maar zijn verhaal kwam niet altijd overeen met de DNA-sporen die zijn gevonden. De politie heeft daarom veel extra onderzoek gedaan. Komende woensdag wordt duidelijk welke straf geëist wordt tegen Donny M. Judith de Kom is overleden. Ze was de dochter van de Surinaamse verzetsheld en schrijver Anton de Kom... en ze had zijn eerherstel tot haar levensopgave gemaakt. Anton de Kom streed tegen kolonialisme en racisme... maar werd in de jaren 30 van de vorige eeuw door de regering bestempeld als staatsgevaarlijk. Mede dankzij het werk van Judith de Kom kwam er de laatste tijd meer aandacht en waardering voor hem. Vorig jaar maakte het kabinet officieel excuses voor de omgang met, met haar vader. Judith de Kom was 93 jaar. Bij een brand in een spookhuis op een Duitse kermis zijn elf mensen gewond geraakt. Het gebeurde in Leer, net over de grens bij Winschoten. Onder de gewonden zijn vier medewerkers van de attractie. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Het weer, vrij veel bewolking en vanochtend vooral in het zuiden regen. In de loop van de dag klaart het weer op. Het wordt niet warmer dan 9 tot 12 graden.